Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een Britse trein zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Wat er precies gebeurde is nog niet duidelijk. Wel heeft de politie twee verdachten aangehouden. Meerdere slachtoffers zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De trein waarin het gebeurde staat momenteel stil op een station in de buurt van Cambridge. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, noemt de berichten van gisteren met kritiek op het verkiezingsproces een bedreiging voor de democratische rechtsstaat. De vereniging spreekt van aantijgingen en noemt die tendentieus. PVV-leider Wilders deelde berichten die de verkiezingsfraude suggereren. VNG-voorzitter Dijksma stelt niet expliciet dat de verklaring een reactie is op die berichten. Wilders deelde onder meer berichten over onregelmatigheden met stembiljetten in Maastricht, Leiden en Zaanstad. De kiesraad stelt dat van fouten daar niets bekend is. In oktober is er bovengemiddeld veel regen gevallen. De maand was een van de natste oktobers sinds het begin van de metingen. Gemiddeld viel er 120 mm regen, terwijl er normaal zo'n 75 mm valt. dat kwam onder meer door storm Amy en storm Benjamin. Groningen heeft de derde editie van het Regio Songfestival gewonnen. Met het nummer Alles Goud eindigden Jeroen Russen en Iwan Esayas namens RTV Noord op de eerste plaats. Brabant eindigde als tweede en Utrecht als derde. Dit jaar werd er voor het eerst ook gebruik gemaakt van een AI-jurylid. Het Regio Songfestival werd gehouden in Arnhem... omdat Gelderland het festival vorig jaar won. Het weer aan de kust, grote kans op buien met ook kans op onweer. Vannacht trekken de buien langs de kust naar het noordoosten. In de rest van het land is het het meest droog. Morgenochtend in het oosten een enkele bui, daarna ook een tijd droog... maar in de middag vanuit Zeeland weer buien.